Clemens Peters met het NOS-journaal. De inspectie sluit een wooncentrum voor ouderen in het dorp De Steeg in de gemeente Reden. Het voldoet niet aan de normen voor veilige zorg. De bewoners, voornamelijk ouderen met een Turkse achtergrond, lopen daardoor grote risico's, stelt de inspectie. Alle bewoners moeten binnen vier weken worden overgeplaatst. Het wooncentrum kwam al eerder negatief in het nieuws. Zo schreef het AD dat de ouderen aan hun lot werden overgelaten. En ook kregen ze eten dat over de datum was en beschimmeld. En in de keuken liepen mieren en muizen. Minister Sjoerdsma zegt dat hij onhandig heeft geopereerd over de subsidieverleningen aan UNRWA. Dat is de VN-organisatie voor noodhulp aan de Palestijnen. Sjoerdsma van D66 kreeg van oppositiepartijen Ja21 en SGP steun voor zijn begroting omdat hij beloofde de UNRWA-subsidie te verlagen. Een paar dagen later bleek dat hij toch 8 miljoen euro extra aan UNRWA wilde overmaken. Ja, 21 en de SGP voelen zich bedrogen en willen een motie van treurnis tegen Sjoerdsma indienen. Voor de Franse kust aan het nauw van Calais is een boot met tientallen migranten aan boord omgeslagen. Daarbij zijn zeker vier mensen omgekomen. Een vijfde opvarende is in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. De 32 opvarenden probeerden waarschijnlijk de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. De miljardeninvesteringen die Defensie doet vergroten de druk op de woningbouw. ABN AMRO schrijft in een rapport dat voor de bouw van kasernes, opslagplaatsen en militaire infrastructuur dezelfde arbeidskrachten nodig zijn als voor de woningbouw. De bank denkt dat woningen daardoor weer duurder kunnen worden. Defensie heeft voor 2,5 miljard euro aan bouwopdrachten in de planning. Het kabinet wil ook 100.000 woningen per jaar bouwen, maar dat wordt nu al niet gehaald. Het weer in het noorden is het nog bewolkt en kan de regen vallen. Verder periode met zon bij 18 tot 23 graden. Later vooral in het oosten en zuidoosten stevige buien.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 I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no. She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. Well, I had and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. and and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie.